Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Laat je zweetbandjes voor de fitness nog maar even in de kast liggen. Want grote kans dat je nog wat langer moet wachten op meer versoepelingen. Dit weekend zouden politici en deskundigen praten over versoepelingen die op 11 mei in moeten gaan. Maar grote kans dat ze niet samenkomen in het katshuis zondag, zegt minister De Jonge. We moeten gewoon kijken naar de cijfers wat er kan. En de afspraak met de mensen in de zorg moet zijn, kan niet anders zijn dan wij, wij, zullen natuurlijk alleen maar een stap zetten als het ook verantwoord is. Maar het kabinet wil ook een stap zetten als het kan. Op 11 mei zouden pretparken en bioscopen weer opengaan. En je zou dan ook weer binnen mogen sporten volgens het openingsplan. Maar de minister wacht nog even op laatste adviezen van experts. Politiek Den Haag kan weer verder met de formatie, volgens de informateur. Er is genoeg vertrouwen om een volgende stap te zetten, zegt hij. Idee is om eerst te praten over een herstelplan na corona en grote problemen als klimaatverandering. Daarna moet de formatie pas gaan over wie met wie in een nieuw kabinet wil. Utrecht staat bekend om zijn grachten met werfkelders en terrasjes, maar die zijn in beroerde staat. Daarom wil de stad tot 550 miljoen uittrekken om die op te knappen. Veel geld, zegt de wethouder. En de komende 30 jaar dus graafmachines en werkzaamheden in het centrum. Dat we het spreiden in, over een flink aantal jaren heeft ook wel te maken met dat we de overlast in de stad willen spreiden en willen beperken. Maar eh, eerlijk is eerlijk, we zullen de komende decennia eh, dit beeld af en toe op plekken in de binnenstad blijven zien. Wie bij een Mac in Den Haag door de drive gaat, kan maar zo dit uit de bestelpaal te horen komen. Hier heb ik aan de lijn, hallo, hallo, waar ben je dan, waarom verlang ik zo? Ja, zegt ik maar, mag ik een bestelling? Het is de stem van medewerker Shalisa van 17 die morgen auditie doet om de nieuwe Klaasje van K3 te worden. Ze kan niet wachten. Ik verheug me vooral op om de kinderen blij te maken. Dat als je aan het zingen bent dat ze gewoon helemaal glinsteren en helemaal blij worden van je. Ze heeft stevige competitie. Er staan morgen meer dan duizend andere Klaasje wannabes voor de jury. Het weer nog. Het is een bewolkte, regenachtige dag. De meeste buien zijn in het noorden. Later vanavond langzaam droog en meer zon. Het is 10 tot 13 graden.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 Het veroorzaakt ongeveer een kwartier tijdverlies. Verder is het druk op de A6 Muiden-Lelystad tussen knooppunt Almere en Lelystad. Daar heb je ruim 20 minuten op onthoud. Op de A9 gaat het weer wat beter van Amstelveen naar Alkmaar... want bij knooppunt Rotterpolderplein is de weg weer vrij na een ongeluk.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 Het is goed mogelijk dat de verdere versoepelingen van de coronaregels worden uitgesteld. Die staan in principe voor 11 mei gepland, maar demissionair minister De Jonge zegt dat de druk op de zorg nog hoog is... en dat niet te zeggen is of de piek al is geweest. Er hebben zich ruim 36.000 ouders gemeld voor de schadevergoeding van 30.000 euro vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire. Rond 1 mei krijgen ruim 15.000 ouders het compensatiebedrag ook echt op hun rekening. En de Surinaamse oud-president Bouterse beroept zich op zijn zwijgrecht in het decembermoordenproces. Zijn advocaat laat weten dat er niets is veranderd aan de verklaringen die Bouterse begin van de eeuw heeft afgelegd. Bouterse staat terecht voor zijn rol bij de moorden op 15 politieke tegenstanders in 1982. Het weer morgen wisselend bewolkt op de meeste plaatsen droog en 12 tot 14 graden.